Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een damdoorbraak in Soudaan lijkt uit te draaien op een enorme ramp. Twintig dorpen zijn weggevaagd Minstens 30 mensen zijn omgekomen, maar uit het meer achter de dam werd ook het drinkwater voor meer dan een half miljoen inwoners gehaald. Dat kan nu dus niet meer. Het is de zoveelste ramp in het Afrikaanse land, zegt correspondent Alice van Gelder. Er is ook een cholera-uitbraak. Eh, zeker 100.000 mensen zijn al hun huis kwijtgeraakt door die regen. Maar ook natuurlijk dat het een land in oorlog is. En dan heb je dus over mensen die vaak al ontheemd waren. Dit is de grootste eh, vluchtelingencrisis ter wereld. Zo'n 9 miljoen mensen zijn binnen Soudaan op drift. En zij hebben allemaal dringend hulp nodig, maar die komt maar weinig binnen in Soudaan. De brandweer in Delft is vannacht uitgerukt voor zeven verschillende branden rond het station. Onder meer een scooter en een paar prullenbakken stonden in de fik. De brandweer kan nog niet zeggen of al die brandjes iets met elkaar te maken hebben en waardoor ze zijn ontstaan. De dierenambulance zet zich natuurlijk in voor dieren in nood, maar in Gelderland krijgen ze stank voor dank. In het plaatsje Heelsum zijn al vier dierenambulances onbruikbaar gemaakt door een steenmarter. Dat beestje knaagt de slangetjes en snoeren van de wagens door. De totale schade is al bijna 10.000 euro. Daarom is er een campagne gestart om donaties op te halen. De Consumentenbond vindt dat we beter beschermd moeten worden tegen dropshippers. Dat zijn online winkels die geen eigen voorraad hebben... maar je bestelling meteen doorsturen naar een fabriek, meestal in China klinkt misschien efficiënt, maar ze maken er vaak een puinhoop van, zegt de bond. Het begint met de leeftijd, die is vaak heel lang. Ehm, de meeste webshops zetten die daarbij ook op het verkeerde been. Hè, want die zeggen dan vandaag verzonden. Nou, dat is natuurlijk een, beetje een trucje, want ze beloven niet ehm, dat, die, eh, ja, dat je het vandaag of morgen nog in huis hebt. Ehm, de kwaliteit valt er vaak vies tegen. Sommige webshops die zeggen, je mag bij ons niks terugsturen wat in de aanbieding is. Terwijl het hele assortiment dan in de aanbieding eh, blijft te zijn. Ja, zo, zo lust ik nog wel een paar. Je kan een dropshipper vaak herkennen aan het feit dat er geen telefoonnummer op de website staat... en de vele vertaalfouten. De Consumentenbond wil dat de toezichthouder de bedrijven gaat aanpakken. En het weer nog. Een prima zomerdag met alleen wat dunne sluierbewolking... maar vooral veel zon vandaag. Het wordt 23 tot max 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Onder andere in de regio nog file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen 16 kilometer bumper aan bumper. Vertraging is 30 minuten. En ook op de A2 is nog druk vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.